Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Venezuela zijn zeker 30 politieke gevangenen vrijgelaten, meldt een mensenrechtenorganisatie. Het Venezolaanse parlement nam eerder deze week een amnestiewet aan. Die moet zorgen voor de vrijlating van mogelijk honderden politici, journalisten en mensenrechtenactivisten. Ze werden opgepakt en vastgezet onder de presidenten Chavez en Maduro. Amerikaanse militairen ontvoerden Maduro vorige maand en namen hem mee naar de VS. Vicepresident Rodriguez heeft inmiddels het stokje van hem overgenomen. Meerdere gevangenen werden daarna vrijgelaten. De nieuwe president van Portugal wordt Antonio José Seguro. De centrum-linkse politicus behaalde in de tweede ronde veel meer stemmen dan zijn tegenstander... de rechtse populist André Ventura. Volgens exit polls van nationale tv-zenders kreeg Seguro 72% van de stemmen. Hij presenteerde zichzelf als een gematigd politicus die de verbinding zoekt. Seguro wordt de opvolger van de centrumrechtse Marcelo Rebelo de Sousa. Die was tien jaar lang president van Portugal. Bij een autobedrijf in Geleen in Limburg heeft een grote brand gevoed. Een bijgebouw is in vlammen opgegaan en ook het hoofdgebouw raakte beschadigd. De politie vroeg omwonenden om niet te komen kijken... maar die oproep werd door veel mensen genegeerd. Na ongeveer twee uur werd in het zijn brandmeester gegeven. Twee schilderijen die worden toegeschreven aan de Vlaamse schilder Jan van Eyck... zijn waarschijnlijk niet door hem gemaakt. Het blijkt uit een analyse van AI van een Zwitsers AI-bedrijf. Het gaat om twee versies van het werk. Sint Franciscus ontvangt de stigmata. Die hangen in musea in Philadelphia en Turijn. Dan het weer. Het is bewolkt. Vooral in het noorden vannacht dichte mist.